Jobboot met het NOS Journaal. In Tunesië is na een klonde aanslag op twee hotels in de buurt van de stad Soes. Dat meldt de nieuwszender Al Arabiya. Bij de aanslag kwamen zeker 27 mensen om het leven. Er zijn zes gewonden. De meeste slachtoffers zijn toeristen, vooral Duitsers, Britten en Belgen. De twee aanvallers kwamen volgens ooggetuigen via zee en begonnen te schieten. Volgens reisorganisatie TUI verblijven er in het hotel Rio Imperial Marhaba... zes Nederlanders die een reis met de organisatie hadden geboekt. Het is niet bekend hoe het met ze gaat. Bij een aanslag op een Sjiitische moskee in Kuwait-stad zijn zeker 25 doden gevallen. Er zijn meer dan 200 gewonden. Een aantal van hen is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Een bom ging af tijdens het vrijdagmiddaggebed. Dan komen altijd veel gelovigen naar de moskee om te bidden. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door IS. De afgelopen weken waren er al aanslagen van IS op Sjiitische moskeeën in Saoedi-Arabië. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft het homohuwelijk in het hele land gelegaliseerd. Het was voor homoseksuele stellen al mogelijk om in 36 staten te trouwen. Met de uitspraak wordt dat ook in de 14 andere staten mogelijk. Staten mogen nu niet meer weigeren om homo's te trouwen. President Obama spreekt van een grote stap naar gelijkheid. Hij twitterde dat homo's en lesbiennes nu het recht hebben om te trouwen, net als alle hetero's. De liefde heeft gewonnen, voegde hij eraan toe. De Europese Commissie en het IMF hebben een voorstel gedaan aan Griekenland om het bestaande steunprogramma met vijf maanden te verlengen. In die tijd kan Griekenland 15,5 miljard euro lenen. Dat melden persbureau Bloomberg en de Belgische krant De Tijd. Voorwaarde is wel dat het Griekse parlement voor dinsdag het afgesproken hervormingsplan goedkeurt. De Grieken ontvangen alleen geld als ze hun beloftes echt waarmaken. Een akkoord tussen de Grieken en de rest van de eurogroep zou morgenavond beklonken kunnen zijn, al dus de tijd. Het weer warm en broeierig, maar in het westen kans op een bui. Vanavond ook in het zuiden regen, mogelijk met onweer.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 Op eh, de A9 van Alkmaar naar Amstelveen, bij Amstelveen 4 kilometer door een autobrand terecht. De is dicht. En het is eh, druk op eh, de ringweg van Amsterdam in beide richtingen. A15 Gorkum-Nijmegen tussen Leerdam en Meteren, 4 kilometer door een ongeluk. De weg is weer vrij. A28, Zwolle richting Utrecht. De weg is dicht bij het knooppunt Hoevelaken door een ongeluk. Het staat vast eh, vanaf eh, strand Nulde. Verkeer van Zwolle naar Utrecht rijdt het beste om via Apeldoorn en Arnhem.